uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Geen van de slachtoffers van de aanrijding bij Pinkpop is nog in levensgevaar. De drie gewonden liggen niet langer op de intensive care, zegt hun advocaat. Bij de aanrijding op 18 juni viel één dode, een man uit Heerlen... die als vrijwilliger bij Pinkpop werkte. De drie anderen raakten zwaar gewond en lagen lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het zijn een man uit Landgraaf en een man en een vrouw uit Heerlen. De slachtoffers zaten s'nachts op een weg en werden daar aangereden door een busje. De chauffeur sloeg op de vlucht en meldde zich later bij de politie. Er is een landelijk watertekort in Nederland, maar de drinkwatervoorziening komt nog niet in gevaar. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het huidige tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw, de natuur, scheepvaart en industrie. De commissie heeft opgeschaald naar de voorlaatste fase voordat er sprake is van een landelijke crisissituatie. De Rooms-Katholieke Kerk is voortaan in alle gevallen tegen de doodstraf. De officiële leer van de kerk is daarvoor aangepast. Tot nu toe was de doodstraf volgens het Vaticaan in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Het moest de enige manier zijn om mensen te beschermen tegen een onrechtvaardige agressor. Maar volgens de kerk zijn er tegenwoordig andere manieren om dat te doen. Paus Franciscus is een groot voorvechter van afschaffing van de doodstraf. Het westen van Oostenrijk kampt met wateroverlast en schade door hevige regen- en onweersbuien. Rivieren en beken traden buiten hun oevers, huizen raakten beschadigd en talloze kelders zijn ondergelopen. Vooral de westelijke deelstaten Vorarlberg en Tirol zijn zwaar getroffen. Het treinverkeer ligt op sommige plaatsen stil omdat het spoor is vernield door modderstromen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Vanmiddag en vanavond worden opnieuw zware buien in het gebied verwacht.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 welkom terug bij Matchbox op deze 2 augustus van 2018. Eh, en het is weer ongelooflijk bloedheet. Gelukkig hebben we hier, uh, eh, wat het ook alweer zo'n ding? Oh. Airco. Airco <laughs> heet dat. Luchtverfrissing. Mwah, lekker hoor. En voor degenen die denken van eh, hebben we na 4 uur nog weer een programma? Jazeker, Hans is al aanwezig. Helemaal fijn. Dus de follow-up is in ieder geval geregeld. We gaan zo meteen beginnen met eh, Eddie Cochran en daarna de Doors. Veel plezier, komende uur. time summertime. summertime. Van het album L.A. Woman uit 1971 waren dit The Doors en Love Her Madly. En we begonnen met een nummer uit 1958, Eddie Cochran en uh, Summertime Blues. Eh, we draaien muziek van artiesten uit de jaren 50 tot en met 80. Maar als ze later platen maakten, dan draaien we daar ook wat van natuurlijk. Net zoals van Brian Adams. Uh, daar draaien we een nummer van uit 1995. Dat komt uit de film Don, Don Juan de Marco. En een gitaar wordt gespeeld door Paco Peña. Ook niet de minste. Have You Ever Really Loved a Woman? It is Brian Adams. self-love was van Paco Peña. Have You Ever Really Loved a Woman? Dat was Brian Adams. En het is een geweldig nummer, moet ik eerlijk zeggen. 1995. Eh, de volgende plaat, Neanderthal Man van de Hot Legs. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat dat uitgebracht zou worden. Het was meer en meer een oefening om het geluid van de drums op te kunnen nemen op de nieuwe apparatuur in de studio. Maar ja, er zijn er toch 2 miljoen van verkocht. Neanderthal Man, Hot Legs. dit waren de Hotlegs met eh, <laughs> Neanderthal Man. <laughs> Eh, ja, even een grapje tussendoor. Uh, de Hotlegs, dat werden daarna natuurlijk 10cc. Wereldberoemd in eh, de aarde en omstreken. we gaan even luisteren naar Queen. En trouwens, Neanderthal Man was een one-hit wonder uit 1970. En we gaan nou <laughs> luisteren naar een top 100 hit uit 1975. Hier is Killer Queen van Queen. She keeps them always shandor in a pretty cabinet. Bethany cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen.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 a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. absolutely tried. She's a killer queen. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. recommended Insatiable and appetite. Wanna try?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 Can't Slow Down. Dit was Lionel Richie en Hello. En dan denk je meteen ook... Eh, <laughs> hello, dag ons. Eh, dan denk je ook meteen aan eh, Adele natuurlijk. Die heeft ook een nummer gemaakt met de titel Hello. we gaan naar de Elvis single. En dat is deze week Love Me Tender. En de bekant Anyway Any Way You Want Me. That's How I Will Be. Hier is Elvis Presley. Love me tender love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill for my darling I love you and I always will love me tender love me long take me to your heart for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling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 Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always strong as a mountain, or weak as a You've all Ik vroeg mij van de week af toen ik het hoorde van... hé, hey, wie is dat? En dat bleek Paul McCartney te zijn. Van het album Ram Archives, uitgebracht in 2012. Sunshine Sometime. Een lekker rustig nummer. Eh, we gaan het iets wilder maken. Hier zijn Sam en Dave... klinkt niet slecht, maar het is echt de originele hituitvoering niet. Die gaan we dan vast wel een keertje nog een keer draaien voor je. Soulman van Sam and Dave uit 1967. En dan zijn we toe aan de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Je gaat weer drie nummers horen en straks hoor je wat ze gespeeld hebben, wie het waren en op welke plaatsen staan. Veel plezier. er weer drie uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 34 hoorde je de Golden Earrings, met een S nog toen de tijd. En die zongen Dong Dong Dikkie Dikkie Dong. Op 33 Spooky's Day Off van The Swinging Soul Machine. En op 32 eh, hoorden we BZN en Mon Amour. En volgende week weer drie. Your feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for It's because you are here, you're the nearest thing to heaven that I've seen. of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same. consolation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Richard en Karen, ofwel de Carpenters met Top of the World. We gaan nu luisteren naar een top 100 hit uit 1980 en die komt van de Pretenders... Hier is uh, Brass in Pocket. Got brass in pocket. Gunpowder, I'm gonna use it. Intention, i Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion been driving, detour leaning, no. Pretenders met zangeres Christy Hind en eh, Brass in Pocket, top 100 hit uit 1980. Eh, we sluiten af met uh, Lynn Anderson. Zij had een gigant van een hit met Rose Garden in 1970. I your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's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 just soon let you Les Paul en Mary Ford. En dan weten we het, het is klaar voor Matchbox van vandaag. Maar eh, de live muziek gaat gewoon door. De live programmering gaat weer eh, vanaf 4 tot 6 door met Hans. Zin in, Hans? Hij heb er zin in, heb er zin in. Ehm, nou, geniet van het mooie weer. Het is een beetje te mooi naar mijn zin, maar goed. Geniet ervan en eh, we zien elkaar volgende week weer. Fijn weekend.